Robert Baltus met het NOS Journaal. De boycott van landbouwproducten en voeding door Rusland kan 10.000 banen kosten. Volgens het economisch bureau van de ING gaat het om 20% van het werk dat voortkomt uit de handel met de Russen. Als de Russische tegenmaatregelen op Europese sancties lang aanhouden... zal vooral werk verloren gaan bij bedrijven die rechtstreeks aan Rusland leveren. Zoals kwekers, groothandels en transporteurs. Volgens de ING danken ruim 50.000 Nederlanders hun baan aan de relatie met Rusland. In de rouwkisten die na de vliegtuigramp in Oekraïne naar Nederland zijn gebracht... zaten volgens forensische experts 176 min of meer complete lichamen. Daarnaast zaten er veel lichaamsdelen in, meer dan 500. Het is nog niet bekend van hoeveel slachtoffers die afkomstig zijn. Daarvoor hebben de experts 650 DNA-stalen naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ISIS-troepen in het noorden van Irak gebombardeerd. De aanval bij de stad Erbil was volgens het Pentagon een reactie op een ISIS-beschieting van Koerdische troepen... die waren gelegerd in de buurt van Amerikaanse militairen. Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen wierpen 500 ponders af. Of er doden zijn gevallen bij de aanval is nog niet bekend. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mogen voorlopig niet meer over Irak vliegen. De luchtvaartautoriteit verbiedt dat nu de onrust in het land oplaait. Alleen in een noodsituatie mag een piloot besluiten om toch over Irak te vliegen. De KLM was al eerder gestopt met het vliegen over het land. De spoedeisende hulp van het VU Medisch Centrum in Amsterdam is al bijna de hele dag dicht. Vanmorgen viel korte tijd de stroom in een deel van de stad uit, ook bij het UMC. Maar toen het na een paar minuten verholpen was, bleek een aantal ICT-systemen niet meer te werken. Artsen konden daardoor niet bij de patiëntgegevens. Patiënten die met spoed hulp nodig hadden zijn naar andere ziekenhuizen gebracht. Dan nog het weer. Overwegend bewolkt trekken buien naar het noorden met kans op onweer. Er staat een matige tot zwakke oostelijke wind. Het is 20 tot 25 graden. Dit was... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Afriet Bunschoten 2 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt Badhoevedorp 3 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.